Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse Brexit-media. Davis was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Europese Unie. Vrijdag meldde premier May nog dat de belangrijkste kabinetsleden het eens waren... over hoe de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet komen te zien. Volgens de Telegraph verraste Davis premier May afgelopen avond door te zeggen... dat hij niet achter het Brexit-plan kan staan. Downing Street of het kantoor van Davis hebben zijn vertrek nog niet bevestigd. In Malta is een Nederlandse man van 19 overleden na een verkeersongeluk, meldt Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde, afgelopen vrijdag in de hoofdstad Valletta, waar hij door een auto werd aangereden toen hij over de boulevard liep. Bij de aanrijding raakten nog zeven anderen gewond, onder wie drie Nederlanders. De auto werd bestuurd door een 20-jarige Maltese. Volgens de politie had hij te veel gedronken en reed hij te hard. Omroep Brabant meldt dat de omgekomen man een 19-jarige student bedrijfseconomie uit Tilburg is. Een van de twee Britten die in Emsbury in aanraking zijn gekomen met het gif Novichok is overleden. Het gaat om de 44-jarige Dawn Sturges. Haar man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee werden vorige week zaterdag gevonden in een huis in Emsbury, Dat is in de buurt van Salisbury, waar de Russische ex-spion Skripal werd vergiftigd. Het stel heeft vermoedelijk een weggegooid flesje aangeraakt waar het zenuwgif in zat. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens met succes naar buiten geloodst. Het gaat goed met ze. De operatie gaat over een paar uur verder. Inmiddels is het weer hard gaan regenen in het gebied... en daardoor kan de grot weer onder water komen te staan. Het weer opklaringen bij minima tussen de, 14 en, tussen de 10 en 14 graden.